Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Binnen Forum voor Democratie staan veel leden voor de keuze wat ze nu gaan doen... nu partijleider Thierry Baudet aanblijft. Veel volksvertegenwoordigers van Forum hebben zich al afgesplitst... zoals een deel van de Senaatsfractie en de hele Europese fractie. Maar er zijn ook nog twijfelaars. Zo moeten de provinciale fracties in Brabant en Friesland nog een keuze maken. Andere fracties, zoals in Limburg en Overijssel, zijn verdeeld. De Zuid-Hollandse fractieleider heeft Baudet op Twitter gefeliciteerd met zijn overwinning. Maar zei er meteen bij dat de 8.500 tegenstemmers een goede basis vormen voor een nieuwe partij. President Trump heeft het bevel gegeven om het grootste deel van de Amerikaanse troepen in Somalië volgende maand terug te trekken. Onlangs besloot hij ook om militairen uit Afghanistan en Irak naar huis te halen. Met de terugtrekking van Amerikaanse militairen lost hij een verkiezingsbelofte uit 2016 in. Er zijn nog ongeveer 700 Amerikaanse militairen in Somalië. Ze helpen het Somalische leger in de strijd tegen terreurorganisatie Al-Shabaab. Een klein deel blijft in de hoofdstad Mogadishu. Een ander deel gaat naar omliggende landen, zodat ze nog in Somalië kunnen bijspringen als dat nodig is. Trump spant opnieuw een rechtszaak aan tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Hij wil in Georgia, waar al twee hertellingen zijn geweest, de uitslag door de rechter ongeldig laten verklaren. Zijn team zegt te beschikken over getuigenissen over fraude die onder Ede zijn afgelegd. Trump heeft al tientallen rechtszaken aangespannen die allemaal op niets zijn uitgelopen. De afgelopen avond verloor hij nog zaken in Michigan en Nevada. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond het vriespunt met lokaal kans op mist.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 your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find. Articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just echo.